Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer ondernemers komen in de knel. Ondernemersorganisaties krijgen telefoontjes van bedrijven die om hulp vragen. Kledingzaken bijvoorbeeld maken zich vooral zorgen over de onverkochte voorraad. Ze hebben nog tot eind februari om hun winterjassen, sjaals en dikke sokken te verkopen. En dat wordt steeds moeilijker nu de lockdown langer duurt. Het kabinet komt wel met een extra steunpakket voor bedrijven die het zwaar hebben. T-Mobile staat te koop. Volgens de krant het FD wordt het een van de grootste Nederlandse telecomdeals ooit. Zegt mijn economiecollega Charlotte Waaier. Waaiers. Nou, het FD, het Financieel Dagblad, heeft rondgebeld. De ene bron zegt 4 à 4,5 miljard euro zou de prijs zijn. En de ander zegt zo'n 5 miljard euro. Flinke bedragen dus. Wie de portemonnee trekt is nog niet bekend. De ogen van veel voetbalfans waren gisteren gericht op Juventus... want Cristiano Ronaldo pakte een historisch doelpuntenrecord. Cristiano Ronaldo had يصالح نفسه امامنا هنا ويصالح جمهوره Hij scoorde zijn 759ste goal als prof en daarmee staat hij gelijk aan de Tsjech Jozef Bichan. Die scoorde er ook 759, maar dat was wel 70 jaar geleden. De Britten gingen een week geleden in lockdown. Veel winkels dicht, net als kappers en musea. En scholen zijn alleen open voor kinderen van wie de ouders een vitaal beroep hebben. Voor veel andere scholieren is er wel een bijzondere oplossing bedacht, vertelt correspondent Tim de Wit. Kinderen die bijvoorbeeld geen laptop of goede wifi hebben voor thuisonderwijs, die kunnen gewoon de tv aanzetten. Vanaf vanmorgen op BBC2 elke ochtend tussen 9 en 12 onderwijs voor basisschoolkinderen en smiddag tussen 1 en 3 voor middelbare eh, scholieren. En dan klinkt de geschiedenisles over de middeleeuwen bijvoorbeeld zo. If you were very rich in Tudor times, then your diet tended to be, well, very rich. Would you like a body like this? I'll oh, bet you would. Well, now you can, thanks to the Henry VIII Tudor Diet Plan. Out now. Het weer dan nog, het is grijs, er valt soms wat regen en het is tussen de 3 en de 7 graden. Morgen in de ochtend nog wat buien, maar in de middag soms wat zon. Het wordt een graad of 7.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 De eigenaar van onder meer Bruna, Aco en The Read Shop... wil dat boekwinkels voortaan als essentiële winkel worden aangemerkt... zodat ze weer open kunnen. Volgens de Audax is het oneerlijk dat supermarkten wel tijdschriften mogen verkopen. Ook in Afrika hebben de eerste mensen een vaccinatie tegen corona gehad. Dat gebeurde op de Seychelles bij leden van de regering. En de populaire tv-serie Sex and the City komt terug, dat heeft HBO bekendgemaakt. Ergens eind van de lente beginnen de opnames in New York. Er komen 10 afleveringen van 30 minuten.